Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten moeten minder vaak stage gaan lopen, staat in een advies van de Onderwijsraad. Het heeft te maken met het personeelstekort op veel plekken zijn te weinig mensen voor al het werk... en komt het begeleiden van mbo'ers en hbo'ers er al helemaal niet van. Studenten zouden op andere manieren praktijkervaring op moeten doen. Bijvoorbeeld meer bij de opleiding zelf. Een andere oplossing is dat je studenten dat die stage kunnen lopen in groepen. Of bijvoorbeeld dat hogerejaarsstudenten tijdens de stage op het eh, werk eh, lagerejaars begeleiden zo moet worden voorkomen dat stagiairs aan hun lot worden overgelaten... met taken waar ze eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Er zijn twee lichamen gevonden in het water bij Baltimore. Duikers vonden ze in een gezonken truck. Die is van de brug gevallen toen die een paar dagen geleden instortte... nadat een schip er tegenaan knalde. De slachtoffers zijn wegwerkers die aan de slag waren toen het gebeurde. En vier van hun collega's worden nog vermist. De Japanse maanlander die sinds eind januari op de maan staat is weer wakker. Het ding schakelt uit als het een tijdje donker is. Maannachten duren zo'n twee weken en zijn ijskoud. De Japanse ruimtevaartonderzoekers wisten niet of hij daarna weer aan zou gaan... maar nu heeft de maanlander nieuwe beelden naar aarde gestuurd. Ajax ligt uit de Champions League. Na het 3-0 verlies van vorige week speelden ze gisteren gelijk tegen Chelsea. Het werd 1-1. Chastity Grant scoorde de gelijkmaker en was daar hartstikke tevreden mee. Vorige week was er een bal die ging op Tini en toen ging ik een sprint trekken en eigenlijk moest hij dan gestoken worden op mij. Dus dit was precies eigenlijk wat we van tevoren besproken hebben. Dus dat is super mooi dat het dan nu zo eh, gaat. Naast Chelsea is ook Olympique Lyon door naar de halve finale van de Champions League. Dat is de club van onder meer Oranje International Danielle van der Donk. En het weer nog een wisselend dagje. Af en toe zon, maar er trekken ook pittige buien over het land.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 GroenLinks, PvdA en NSC willen dat er een korte parlementaire enquête komt... naar de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze willen weten waarom er zo lang niet is ingegrepen. Studenten van beroepsopleidingen moeten gerichter stage lopen en daardoor mogelijk minder. Dat adviseert de onderwijsraad die zich zorgen maakt over de capaciteit van bedrijven om studenten te begeleiden. Duikers hebben in de haven van Baltimore twee lichamen geborgen. Het gaat om twee van de zes wegwerkers die aan het werk waren op de brug die dinsdagochtend instortte. De lichamen werden gevonden in een gezonken truck op ruim 7 meter diepte. Het weer, er trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn. Maar het blijft hier en daar nat en het wordt een graad of 12.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 Wat ik dacht, dat is nog steeds van kracht. Oh, was ik maar een gijzelaar. pas. Het was ook slecht weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog. De hele dag in kroegen, zodat de tijd toch vloog. Ik raakte door mijn geld heen, geen peseta meer op zak. Het was een veertiendaagse daagse reis, dus het hotel dat werd de bak. Jackson. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd klaverjassen. En hoefde nooit meer af te wassen.